Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is begonnen met het vrijgeven van duizenden documenten over Jeffrey Epstein. Dat moest uiterlijk vandaag. Het materiaal werd in de loop van tientallen jaren verzameld, onder meer in onderzoeken naar seksueel misbruik door de miljardair. Bij de eerste stukken die journalisten hebben bekeken zitten foto's van oud-president Clinton. President Trump verzette zich lang tegen openbaarmaking van de stukken over Epstein. Hij zwichtte onder toenemende druk vanuit zijn republikeinse partij. Opvangorganisatie COA moet nareizigers van statushouders naar hotels brengen. Ze moeten naar een gemeente waar ze straks ook een huis krijgen. Demissionair minister Keizer van Asiel en Migratie schrijft dat in een brief van de gemeente. Keizer wil zo de druk op de asielopvang verminderen... en mensen eerder laten beginnen met het opbouwen van een bestaan in Nederland. De druk op de opvang is al jaren hoog. Op dit moment zitten zo'n 8000 nareizigers in de opvang van het COA. De meeste in de buurt van Zevenaar. Voor een fatale schietpartij in Purmerend is een man uit Amsterdam veroordeeld tot bijna 12 jaar gevangenisstraf. Een man uit Purmerend kreeg bijna 10 jaar. Een minderjarige Amsterdammer kreeg jeugddetentie en jeugd-TBS. Bij de schietpartij in februari kwam een man uit Purmerend om het leven. Iemand uit Medemblik raakte zwaar gewond. In de Taiwanese hoofdstad Taipei zijn bij een mesaanval zeker drie doden gevallen. Negen mensen raakten gewond. De dader pleegde zelfmoord door van een dak te springen. Hij werd gezocht door de Taiwanese politie omdat hij niet kwam opdagen voor een verplichte reservistentraining van het leger. Een serious request van 3FM heeft op de eerste dag meteen een recordbedrag opgehaald. Ruim 4,3 miljoen euro. Het glazen huis staat in Den Bosch. De opbrengst gaat dit jaar naar Spieren voor Spieren. En het weer droog. Vannacht is er kans op mist. Morgen grijs. In de loop van de dag wat motregen.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 The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep and you know what your bitch become when her weaving. I just wanna sip that punch with your peeps in. sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening and fit that tongue tongue to deepen. I guess that cunt get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I just can't get any is ones who I'm the uptown ain't nigga. You know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck I'm like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What'd you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship move, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin you, cunt.